8 uur. Door met het NOS-journaal. Op een aantal adressen in Nederland worden invallen gedaan door arrestatieteams... in verband met de aanslag vorig jaar op het gebouw van de Telegraaf. De invallen worden gedaan door onder meer de dienst Speciale Interventies. Die speciale teams zijn ingezet omdat een deel van de verdachten... mogelijk vuurwapengevaarlijk is. Volgens de Telegraaf houden politie en justitie er rekening mee... dat de gezochte crimineel Ridouan T. achter de aanslag zit. Ridouan T. zou onder meer betrokken zijn bij drie moorden... In juni vorig jaar reed een auto met jerrycans vol benzine het pand van de Telegraaf binnen. Een explosie veroorzaakte brand en verwoestte de voorpij van het gebouw. Pieter van Vollenhoven pleit voor de oprichting van een nationale veiligheidsinspectie. Die moet in de plaats komen van de tien bestaande overheidsinspecties. Inspecties vallen nu onder verschillende ministeries... en zijn volgens Van Vollenhoven niet onafhankelijk. Hij schrijft dat in zijn nieuwe boek Oproep van een waakhond... dat vandaag verschijnt. Tegen de Volkskrant zegt Van Vollenhoven dat een onafhankelijke veiligheidsinspectie... een eigen uniforme manier van werken kan ontwikkelen, net zoals de nationale politie. Met ingang van vandaag mogen snorscooters op veel plaatsen in Amsterdam niet meer op het fietspad. Ze moeten de rijweg op en de berijders moeten een helm dragen. De maatregelen moeten de verkeersveiligheid vergroten en de fietspaden veiliger maken. Snorscooters mogen 25 km per uur, maar zijn vaak opgevoerd. Amsterdam is de eerste gemeente die die maatregel neemt. Het kunstprogramma Project Rembrandt is gisteravond gewonnen door Sebas Groot. De 21-jarige student kunstgeschiedenis is volgens de jury de beste amateurkunstschilder van Nederland. Project Rembrandt van de NTR trok op de zondagavond ruim een miljoen kijkers. Het programma werd uitgezonden in het kader van het Rembrandtjaar. De laatste aflevering kwam uit het Rijksmuseum. Winnaar Sebas Groot mag daar exposeren. Het weer in het noorden vandaag de meeste kans op zon. In het zuiden meer bewolking. Daar kan ook een bui vallen.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 Dus het valt dus reuze mee. Op eh, de ringweg van Amsterdam, de A10 Noord richting de A10 West tussen Landsmeer en de Koentunnel 2 kilometer. A44 naar Amsterdam tussen Oeksgeest en Noordwijkerhout 4. En 201 Hilversum eh, richting Uithoren tussen Vreeland en de A2 2 kilometer.